Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Griekenland krijgt door te komen. De ministers van Financiën van de Eurogroep zijn na 11 uur vergaderen akkoord gegaan... met de recente bezuinigingen van de Griekse regering. De afgelopen weken heeft Athene onder meer het belastingstelsel en de pensioensector hervormd. Deze nieuwe uitbetaling betekent dat het programma weer terug is op schema. We boeken vooruitgang, zei Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem vannacht in Brussel. Ook komen er maatregelen om de Griekse schuldenberg aan te pakken... Dat zou snel na het huidige steunprogramma moeten gebeuren. Hier dringt het IMF al langer op aan. Kwijtschelding is tot nu toe voor Europa onbespreekbaar. Justitie in Amerika gaat de doodstraf eisen tegen de man die verdacht wordt van de moordpartij in Charleston. De 22-jarige Dylan Roof opende vorig jaar juni het vuur in de kerk en schoot negen Afro-Amerikanen dood. En zou later hebben bekend dat hij daarmee een rassenoorlog hoopte te ontketenen. De aard van de misdaad en het leed dat hij daarmee veroorzaakte... rechtvaardigen het besluit om de doodstraf te eisen, zei de aanklager. Roof had een website opgezet met een racistisch manifest... en ook stonden er foto's op waarop hij poseerde met neonazistische symbolen. De politie onderzoekt of de brand in Hellevoetsluis... waarbij vorige week een ouder echtpaar om het leven kwam, is aangestoken. In opsporing verzocht riep de politie mensen op die iets verdachts hebben gezien... om zich te melden.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 drop the beat.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 body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally.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 Text TV op kanaal 45. Is is ZFM.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 também me ouve.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 sexy and I know it.